Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. Rijkswaters van Holland de paraffine die daar was aangespoeld opgeruimd. Het ging volgens Rijkswaterstaat om een kleine hoeveelheid van het kaarsvetachtige spul. Deze week spoelde op de Friese Waddenkust bij Holwert zo'n 5000 liter paraffine aan. Het is onbekend of de twee zaken met elkaar te maken hebben. Vermoedelijk komt de paraffine van een boorplatform. Het is een bijproduct van de olieindustrie. De paraffine kan schadelijk zijn voor dieren die ervan eten. Een aantal Noorse winkels haalt morgen gewelddadige computerspellen van de schappen. Dat gebeurt uit respect voor de nabestaanden van de 77 slachtoffers van de aanslagen van ruim een week geleden. De betrokken winkels halen niet alleen schietspellen als World of Warcraft uit de verkoop, maar ook speelgoedwapens. In Guyana is een vliegtuig van Caribbean Airlines in tweeën gebroken nadat het op de landingsbaan was doorgeschoten. Alle 163 inzittenden konden uit het vliegtuig worden gered. De Boeing 737 kwam uit New York. De piloot kon door de harde regen de landingsbaan niet goed zien. Het toestel brak toen het op een heuveltje terecht kwam. Tijdens het tropisch zomercarnaval in Rotterdam is het wereldrecord salsa dansen verbroken. Aan de recordpoging deden 576 paren mee, 125 meer dan bij het vorige record in Venezuela. Honderdduizenden mensen zijn ondanks het frisse weer bij het zomerfestival in Rotterdam een 2,5 kilometer lange optocht trekt dwars door de binnenstad. De topdrukte op de Franse en Duitse snelwegen lijkt voorbij. De lange files op de Autoroute du Soleil van Lyon naar de Middellandse Zee lossen langzaam op. En dat geldt ook voor die op de Duitse wegen richting Zwitserland en Oostenrijk. En op het WK zwemmen in Shanghai is Inge Dekker wereldkampioen geworden op de 50 meter vlinderslag. Dekker had al een gouden medaille gewonnen met de estafetteploeg op de 4 keer 100 meter vrije slag. En Sharon van Rouwendaal won brons op de 200 meter rugslag in een nieuw Nederlands record. Dan het weer bewolkt, heel plaatselijk wat motregen en minima vannacht rond 12 graden. Morgen opnieuw bewolkt, alleen in het westen wat zon en een middagtemperatuur van maximaal 20 graden. Vanaf maandag veel zon en zomers warm. Dit was het NOS Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen knap het Watergraafsmeer en Muiden.